was kwijt en zijn huwelijk dat strandde. Problemen genoeg, want zijn vrouw had een ander. Hij kon het niet meer aan, zo kon hij niet verder leven. Toen Ik sta hier nu alleen, vergeef me, ik kom er niet meer overheen. Als je straks thuis komt, is het allemaal voorbij. Vaarwel, kus jij de kinderen van mij. Hij verliet alleen. Vergeet me, ik kom er niet meer overheen als je straks staat.